Er waren korte tijd schoten te horen. Waarschijnlijk waren dat waarschuwingsschoten van het leger om aanhangers van president Mubarak weg te houden bij tegenstanders van de regering. Voor vandaag staat geen grote protestmanifestatie gepland, wel voor morgen. Op Schiphol moeten reizigers nog steeds rekening houden met vertragingen en geannuleerde vluchten door de harde wind. Reizigers wordt aangeraden om de websites van luchtvaartmaatschappijen en teletext in de gaten te houden voor actuele informatie. De treinen in Noord-Holland rijden wel weer volgens de normale dienstregeling. Ook de veerdiensten naar de Wadden varen weer op schema. Op het partijcongres van GroenLinks zullen 1500 leden zich vandaag uitspreken over de politietrainingsmissie in Afghanistan. De steun van de Tweede Kamerfractie voor de missie is omstreden, maar fractieleider Jolanda Sap heeft gezegd dat het besluit niet kan worden teruggedraaid. Haar positie als fractieleider lijkt niet in gevaar te zijn. Op het congres in Utrecht wordt verder onder meer afscheid genomen van Femke Halsema. Er komt een strengere controle op fraude en corruptie bij het Global Fund, de VN-organisatie ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Er komt onder meer een commissie van onafhankelijke controleurs. Vorig jaar bleek dat er op grote schaal wordt gefraudeerd. In Afrika zou 34 miljoen dollar van het Global Fund zijn weggesluist. De fraudeurs kochten er onder meer auto's en motoren van. Gasproducent Air Liquide in Pernis heeft gisteravond een ketel afgesloten wegens geluidsoverlast. Een klep van de ketel bleek defect. Bij de Milieudienst Rijnmond kwamen 170 klachten binnen van mensen uit onder meer Pernis, Schiedam en Vlaardingen. Ze klaagden over een hard blazend geluid. Toen de ketel werd afgesloten keerde de rust terug. Het hier nog kans op motregen langs de kust waait het krachtig tot stormachtig. Komen ook windstoten voor. Het wordt 10 of 11 graden vandaag. Morgen bewolkt met kans op lichte regen. Maar er staat dan iets minder wind. Maxima dan van 7 graden op de Wadden tot 11 graden in het zuiden. Na het weekende minder wind, droger, maar ook iets frisser.